Meijer met het NOS-journaal. Rond deze tijd stoppen de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer voor vandaag. Het zag eruit dat het nachtwerk zou worden, want voor de dinerpauze om 7 uur... waren nog maar drie van de 15 partijen aan het woord gekomen. Maar aan het begin van de avond stelde de ChristenUnie voor om het debat om middernacht te staken... en morgen verder te gaan en daar was brede steun voor. Dat betekent dat de antwoorden van demissionair premier Schoof niet in de ochtend komen... maar waarschijnlijk ergens in de middag. Ruim 1 op de 3 vrouwen verbergt hormonale klachten op het werk, meldt het CBS en onderzoeksinstituut TNO. Het gaat bijvoorbeeld om vermoeidheid, hoofd- en buikpijn en stemmingswisselingen... die worden veroorzaakt door menstruatie, zwangerschap of de overgang. 80% van de werkende vrouwen heeft hier soms of regelmatig last van. En van de vrouwen die hun klachten met niemand op het werk bespreken... zegt bijna 1 op de 10 daar wel behoefte aan te hebben... en ook graag ondersteuning te willen van hun leidinggevende. Het Verenigd Koninkrijk gaat dit weekend de Palestijnse staat erkennen. Dat meldt de Times. Volgens de krant wilde premier Starmer met deze aankondiging wachten... tot na het vertrek van president Trump. Die is op dit moment op staatsbezoek... en is wel tegenstander van het erkennen van de Palestijnse staat. Volgende week is de algemene vergadering van de VN. Ook Frankrijk, Canada en Australië zullen naar verwachting daar de Palestijnse staat erkennen. Ajax is de Champions League begonnen met een nederlaag. Internationale uit Milaan versloeg de Amsterdammers in de Johan Cruijff Arena met 2-0.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 You will always do what she decides, cause she's got the key to getting you started. Hey. Automatic, cause there's nothing you can do. Automatic, boy, she's taking over you. Automatic, when you look into her eyes. Automatic, boy, she's got you hypnotized. I'm talking to you, she'll make us you can mission, and the mission is your heart. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip Hold on to me. Hold me. Hold me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on. Hold on. baby. Don't let go of my body. Well, hold me, baby. Holding on. Hold on to my body.